Levi van Eck met het NOS-journaal. De VVD sluit morgen aan bij de formatiegesprekken tussen D66 en het CDA. De partijen hebben dit weekend onderling veel gebeld, ook met GroenLinks, PvdA en JA21. Hoewel de partijen formeel niets willen zeggen, zijn er wat signalen welke kant het op gaat. Zo denken meerdere partijen dat de kans groot is dat er gesprekken komen over een minderheidskabinet tussen D66, CDA en VVD. Van een doorbraak is nog geen sprake, omdat VVD nog altijd weigert met GroenLinks-PVDA in zee te gaan. Ook een samenwerking met JA21 is verre van zeker. Mensen die binnen 500 meter van een geitenhouderij wonen... hebben veel meer kans op een longontsteking dan andere Nederlanders. Dat blijkt opnieuw uit onderzoek, dit keer gedaan door de Gezondheidsraad. Eerder trok het RIVM ongeveer dezelfde conclusies... maar door oneenigheid in het kabinet werd nog een onderzoek gedaan... De Gezondheidsraad noemt drie mogelijke oplossingen. Afzuiginstallaties installen, geen nieuwe geitenstallen bij woonhuizen... en het krimpen van de geitensector. De Nederlandse zwemsters hebben opnieuw goud gepakt bij de EK in Polen. Op de 4x50 meter wisselslag waren Tessa Giele, Valerie van Roon en Maaike de Waard... en Marit Steenbergen sneller dan Zweden en Italië. Voor Steenbergen was het al de zesde gouden medaille bij deze EK. En de nieuwe kampioen in de Formule 1, Lando Norris... is blij dat hij de wereldtitel op een eerlijke manier heeft gewonnen. In een persconferentie zei hij dat hij probeerde om niet agressief te zijn. Ook bedankte hij zijn familie voor de jarenlange steun. Norris werd afgelopen middag derde in de race in Abu Dhabi... die door Max Verstappen werd gewonnen. Verstappen kwam twee punten tekort voor de wereldtitel. Hij zei na afloop dat er niet meer in zat... en dat hij trots is op het behaalde resultaat dit weekend. Het weer. De regen trekt aan het begin van de nacht weg. Daarna klaart het op. Het koelt af naar 9 tot 11 graden.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 But good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid in school. He's not a fool books about science and smart stuff. It's not enough, no, cause smart don't make you cool. He's not invisible anymore. With his father's nine and a broken fuse.